hutje, hutje, hutje op de hei. In het hutje, hutje, hutje op de hei. Komt de Polonaise wel twintig keer voorbij. We maken nog een rondje, we zijn van de partij. Handjes op de schouders in het hutje op de hei. In het hutje, hutje, hutje op de hei. Komt de Polonaise